9 uur. Freddy met het NOS-journaal. De politie in Hongkong heeft gewaarschuwd dat ze met scherp zal schieten... als wat zij noemt oproerkraaiers gebruik maken van dodelijke wapens. De waarschuwing volgt na een dag vol geweld. Demonstranten vuurden onder meer met katapulten molotovcocktails af. Een politiebus vloog daardoor in brand. Het meeste geweld was vandaag bij de Technische Universiteit van Hongkong. De campus ligt in het hart van de stad en langs de weg naar de haven. Gisteren nog schoot het Chinese leger de politie te hulp door barricades weg te halen. Oud-burgemeester Bloomberg van New York heeft zijn excuses aangeboden voor het omstreden beleid van de politie om mensen bij geringe verdenkingen aan te houden en te fouilleren. Hij deed dat op een bijeenkomst in een zwarte kerk. Door het zogenoemde stop-and-frisk-beleid kon de politie mensen op straat preventief fouilleren, ondervragen en ook vastzetten. Onder Bloomberg nam het aantal aanhoudingen enorm toe. Tussen 2003 en 2013 waren het er miljoenen. Het beleid werd door velen gezien als racistisch en uit cijfers blijkt dat inderdaad vooral Latino's en Afro-Amerikanen werden aangehouden. En dat zo'n 70 van hen onschuldig was. Bloomberg gaat zich mogelijk kandidaat stellen voor de Democraten voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. En Max Verstappen heeft de Grand Prix van Brazilië gewonnen. De Nederlander startte van pole position, ging als eerste door de lastige eerste bocht... en overleefde tweemaal een herstart. Eerder dit jaar won Verstappen de grote prijs van Duitsland en die van Oostenrijk... beide keren na een slechte start. In Brazilië was hij vanaf pole position uitstekend weg. Door zijn winst in Brazilië is Verstappen in de stand om het wereldkampioenschap...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 Get us lekkere uitvoering. Het is alweer eh, zondag 17 november en ik heb echt het idee dat de tijd voorbij vliegt. Zitten ze alweer in het land en voor je het weet zitten ze alweer aan het einde van het jaar. Een tijd van het jaar waarin je sociale tijdlijn zeg maar, zich weer begint te vullen met eh, trendlijstjes, vooruitblikken op het aankomende jaar en een terugblik op het jaar dat alweer bijna achter ons ligt. Nou ja, dat doen wij vanavond nog even krachtiger hier bij de Downtown Dance Show, want ik neem je mee naar zo'n 30 mm, à 40 jaar terug in de tijd. De tijd van de clubs en discotheken van wel leer. Right wordt een mooie tijd met veel goede herinneringen. Een tijd om nooit te vergeten. Word! extra, extra. Read all the news for all you hip hoppers and all your crews. So listen up close, cause I know you heard a brand new saying and it goes by word. Listen to this record at least twice. Word, word, word, word, word, word word is something that you can't resist because you do it like that, you do it like that. The homeboys out there, they know what it means because they say it out there while they're on the scene. while they're drinking their booze and chilling out because they know what word is all about. You See, word is fresh and word is cool. And if you don't know how to say it, you must be fool because you hear the word all over town. You hear it over here and all around. So just listen real close because you know I will. Talk about another word and that is chill. You see, chill is a word that means relax. The fly girls out there, they say it back to back. You see, chill is a word that say that stay. So listen up real close to what I have to say. You see, chill means right. It also means that's a homeboy fly girls. Why don't you check this out, this out, this out, this out. Word. Word. Word. Don't you forget it, Mikey C and Chino Ski were the ones that did it. They got on the mic and did this rap. So listen to the beat and let your fingers snap. Cause we're chillin' and illin' and always willing to do another rap right from the beginning. Cause I'm Mikey C and I'm the best. I'm here to talk about a word called Fresh is another word that's here to stay. Cause you hear it in Miami, New York and LA. Fresh is awesome as you will know. So check out my rhymes as I rock the show. Cause it's words, what we're talking about. So check out the words while we shout them out. We say word, chill and finesse. These are the words that we call fresh. Call fresh. and it goes by chillin'. Chillin' is another word for having fun, so listen up real close, cause I'm not done. You see, chillin' is another definition for cool. You can even be chillin' while you're sittin' in school. So just say these words, tell me how you feel, cause there's word. a lot of people, and that's the deal. And for your people out there that are standing still, check out another word that goes by ill. Ill means party, and I know that you will, so somebody in the place, everybody in the place, anybody in the place. Come on, let me hear you say ill. Ill. Ill. What word the fresh too? Yeah, we got the base. So get ill, party people, don't hesitate. And if you do hesitate, we'll put you to the test. The test is all about something called finesse. You got the F I N E and the double S. Finesse is the word. It's all so fresh because finesse is the word that will rock the house and it's word. That's what the rap's about. About. About. About. About. About. About. About. About. About. dat eh, twee rappers uit Florida, Mickey C en Chino Ski, de studio ingingen voor deze plaats. Ze noemden zich samen de Freshie 2 en maakten 1 12 inch genaamd Word. Goedenavond, de Downtown Dance Show. Ja, je weet het, lekker tot 12 uur freaken. Ik zeg eh, goedenavond, Hadi Mug, Hadi Breuking, Hadi Ton. Ik zie alweer wat eh, mensen lekker op het forum zitten. Check jou ook even het forum danceradio.in of danceradio.nl. Je komt erop uit en Mwah, laat eens wat voor je horen. Gezellig. Jullie je mee naar 1983 met The Richie Family. De laatste LP van deze dames. De LP All Night All Right. Net zoals de grote hit eh, van die LP. Maar dit is ook een heel lekker nummer. Dit is Real Love. laatste LP van de Richie Family, dames. LP All Night All Right uit 83. Je hoorde Real Love. En op synthesizer in de handclubs hoorde je Robbie Kilgore. Dat verbaast me wel een beetje, want hij had in hetzelfde jaar... speelde hij samen met Xena, met die geweldige 12-inch On The Upside... En het jaar daarvoor deed hij ontzettend veel met Man Paris. Dus, hey, ik was verrast inderdaad toen deze man er, eh, erop zat. Maar hij kan ook eh, lekkere funk spelen, dus hartstikke goed. Even wat lekkere electro. Bewaar hem voor zo. Even wat eh, van The Gift of Dreams. uit eh, Amerika. Maakte het begin jaren 80 twee LP's. En dit was hun eerste 12 inch die ze uitbrachten. De LP Funkin' Size. Nee, dat zeg ik fout. De LP The Gift en de 12 inch heet Funkin' Size. En dan moet ik altijd denken aan die eh, hele leuke clippen van eh, <laughs> de Funkin' Size Gang. Maar dat is weer wat anders. Funkin' Size op Jam Power Records uit 1982. Zippity zip. Zippity zip. Het eerste verzoekje van Breuking, Mr. P en de Starskate Crew. Dit is de Roller Skate Rap. zippity zip, a zippity zap, jam to the beat from the roller skate. Zippity zip, zippity zap, jam to the beat from the roller skate. Now all you people that's gathered round, I wanna tell you something hip that's going down. Out at the beach where people play, they roller skate dance there every day. Guys and dogs just rolling around, jamming to the beat from the funky sound. They come from the east, they come from the west, just to see who can skate the best. Now I got the crew to do the do, the roller skate rap and play for you. I go by the name name of Mr. P, better known as Topology. I'm an MC rapper that's one of a kind, cause I like to rap and roll to the rhyme. That's just why I had to jam this song, so the worst skate people could roll along. Zippity zip zip, zippity skate down this party line. Popping and breaking and doing the tricks. All you gotta do is skate to the next. There ain't no shame, there ain't no job. The style skating people are all to the beat. Jalil and the Grandmaster D, and we are Houdini. Hi, this is Alexander O'Neill. My name is George Duke. This is Brother Africa Bambata of the Almighty Universal Zulu Nation. Hi, I'm Howard Hewitt. Hi, my name is Arthur Baker. Hi, everybody. I'm Melba Moore. I'm Lady E from Nucleus. Cosmo D. Hi, I'm Mary Davis. And I'm Abdul Rauls. And, and we're the SOS Band. Snoop D-O Double G. Hi, I'm Jody Watley, keeping the old school hip hop alive at Dance Radio Amsterdam. lekkere lage baseline op eh, de Oberheim drumcomputer. Jodrum, Baba Thomas van de LP Life and Times. Dit is het nummer Living on Love. Ik hoorde deze plaat van de week. Ik denk, nou, hij is inderdaad wel wat commercieel, maar hij kan er toch wel weer lekker in hoor. Tijd niet gehoord deze plaat van Barbara Pennington. Hij is in heel veel uitvoeringen uitgebracht. Ik heb maar voor deze gekozen. On a Crowded Street in de remix. Chaka Khan. Begon inderdaad begin jaren 80 met wat high energy disco. En haar grote doorbraak 1985 met deze plaat On a Crowded Street. Een hit eh, aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. En ook de plaat die hierna kwam. Fan the Flame. Ja, het was echt een topjaar voor haar. On a Crowded Street. Heerlijk zo. En we blijven met nog ontzettend veel heerlijke platen vanavond. Dus maak je borst maar nat. Deze plaat van Carol Douglas mag er zeker zijn. Gotcha, where I want ya. En dat is mijn net ziel hier bij de Downtown Dance Show. muziek allemaal niet kan doen inderdaad. Als je een plaat hoort, neemt dat je weer mee naar de tijd van toen. Deze plaat van Carol Douglas. Gotcha, where I want ya. Doet mij weer denken aan een, eh, een, tijd inderdaad... Eh, dat ik uh, veel in het Roodhaanhuis kwam aan de Rozengracht in Amsterdam. Er werden af en toe ook wat parties gegeven. En dit is dan zo'n plaat. Waarom? Geen idee, maar dat doet me dan weer denken aan die tijd. Dat heb jij vast ook. Heb je nog zo'n plaat in je gedachten? En hij past inderdaad in de show. Gooi hem op het forum. dansradio.nl of dansradio.xxx. Zoek een leuke uit. Gaat vast lukken. Even een eh, lekkere electro van deze formatie Ozone Layer. Met een moeilijke naam. Planetary Deterioration. Eh, New York, Leonardo DiCiderio en eh, Victor Simonelli. Ze in een band, de Brooklyn Funk Essentials, maakte eind jaren 80 een eh, paar lekkere funkplaten. En één keer een uitstapje inderdaad onder de naam Ozone Layer met deze elektroplaat Planetary Deterioration. Ik heb wat bakken kunnen doorspitten. Dus ook straks, na de top of the hour, Damien Dame met Exclusivity. En Modini, inderdaad, niet te vergeten, voor Mug is deze van Teeth. ben ik het helemaal mee eens. Better wild than mild.